5 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Sinds het begin van de metingen in 1901 was het in de beeld niet zo warm in februari als vandaag. De thermometer staat daar nu boven de 18 graden en dat is een record. Het oude record dateert van 28 februari 1959. Toen werd het 17,3 graden. Morgen en woensdag wordt het waarschijnlijk nog warmer. Huawei wil mogelijk in Nederland een onderzoekscentrum bouwen. Dat heeft de president West-Europa van het techbedrijf gezegd... op een grote telecombeurs in Barcelona. Huawei wil volgens hem miljoenen euro's investeren in Nederland. Het onderzoekscentrum zou er nog dit jaar moeten komen. En verder is er nog veel onduidelijk. Zo is bijvoorbeeld niet bekend of het bedrijf ook wil investeren... in de aanleg van het 5G-netwerk in Nederland. Huawei heeft hier al een distributiecentrum... en is een belangrijke partner van Nederlandse telecombedrijven. Bij antivaccinatievideo's op YouTube staan niet langer advertenties. YouTube heeft naar klachten van adverteerders de video's bestempeld als gevaarlijke en schadelijke inhoud. En dan komen er geen advertenties bij. Grote adverteerders hadden er bij YouTube op aangedrongen om in te grijpen, aangezien ze niet geassocieerd wilden worden met filmpjes waarin wordt afgeraden om kinderen in te enten. In Arnhem-Zuid is bij een schietpartij bij een hondentrimsalon iemand gewond geraakt. Dat gebeurde rond half drie in de wijk Rijkerswoerd, meldt de politie. Er wordt gezocht naar één of twee daders die zijn gevlucht. Daarbij zijn een politiehond en een helikopter ingezet. Het weer, veel zon, in het noorden sluierbewolking. Het is 13 tot 17 graden. Ook morgen en woensdag zonnig en op sommige plaatsen 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Den Helder 10 minuten vertraging tussen Akersloot en Heilo.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 Je bakka is meer waard dan de nachtwacht. Nee, slapen voor die ochtend, gymnastiek, sensie. Wat kan je aan, ik ga het geven in je visie. Ik geef de wiepie van je leven, dat is die missie. Lonely at the top, geen competitie.